Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Den Haag is een anti-immigratieprotest uitgelopen op rellen. 1500 mensen hadden zich verzameld op het Malieveld om te demonstreren tegen het migratiebeleid. Een deel van hen bekogelde de politie met stenen en flessen en ook is een politieauto in brand gestoken. Nadat de politie de demonstranten van het Malieveld had verdreven, trok een aantal het centrum in. Bij het partijkantoor van D66 zijn ruiten ingegooid. Ook probeerde een groep het Binnenhof binnen te dringen. Een onbekend aantal mensen is aangehouden na de rellen in Den Haag. D66-leider Rob Jette heeft ook gereageerd op de aanval op het partijkantoor. Hij zegt dat zijn partij zich niet laat intimideren. En ook andere partijleiders vinden wat er in Den Haag gebeurt onacceptabel. PVV-leider Wilders en VVD-leider Jesselgus noemen de railschoppers tuig dat moet worden aangepakt... En GroenLinks-PVDA-leider Timmermans spreekt van Trumpiaanse toestanden. De nieuwe premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, heeft jarenlang gelogen over zijn cv. Hij zei dat hij een masterdiploma rechten had behaald aan de Universiteit van Parijs. Maar nu blijkt dat hij alleen het eerste jaar heeft gevolgd. De onthulling door Franse media komt op het moment dat hij net is aangesteld als premier. Op de website van de Franse regering staat nu dat hij rechten heeft gestudeerd... maar die studie dus niet heeft afgemaakt. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole position. De Red Bull-coureur was op het circuit van Baku de snelste tijdens de kwalificatie. Klassementsleider Oscar Piastri start vanaf plek 10... nadat hij in de laatste minuten van de kwalificatie was gecrashed.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 kijk ik naar voor of terug. In twee strijd ben ik nu vrij. Ook al deed het me zoveel pijn, ik ben waar ik nu echt hoor te zijn. Want zonder weg. Geef je antwoord als je zegt: Je bent sterker dan je denkt, want jij staat echt wel. Zet dat masker opzij. Kijk omhoog. Ik hou van mij. Denk niet meer aan die tijd van toen. Bij mij is het gras nu ook echt groen. al geweten Je wilt het maar forceren, dat geeft mij geen goed gevoel. Je blijft het maar proberen, blijf dat maar lekker doen. genieten van jou. Dit gevoel kan nooit meer stuk. Ik vind de juiste woorden niet. Ik ben geen dichter zoals je ziet. Ik heb alleen dit lied Blijf bij mij. Je houdt van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je minnaar zijn, je boezemvriend, je man. En ik blijf bij jou. Ik hou van jou. Uit mijn mond klinkt dit wat raar. Maar daarom niet minder waar. Jij bent zo enig, zo apart. Blijf voor altijd mijn vrouw. Dat is ik je vragen wou zijn de woorden recht uit mijn hart. En dan zijn ze wat banaal, ze vertellen mijn verhaal helemaal. Blijf bij mij. Je houdt van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je minnaar zijn, je boezemvriend, je man. En ik blijf bij jou. Ik hou van jou. Leven lang leven lang, mijn leven lang. Wow.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 De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen Waarom jij niet weg had moeten gaan Zonder jou is het thuis zo stil Mijn bed zo kil Zonder jou Zonder jou Een verloren man die niet slaapt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 zonder jou. Een verloren man in niet slapen kan zonder jou. Zonder jou. Zoals je daar staat, de rest an old slecht, geen één Voor mij geen één. Nu heb jij de zorg voor Jannie. het geweest.

zijn we weer samen in het heden. Eigenlijk niet veranderd, voelt weer precies zoals het was. Ja, je was toen al mijn stille liefde. Echt een onvergetelijk gevoel. Oh, ik wist nog dat ik je die brief schreef. Ja, je was toen al mijn doel. this bent veel mooier dan, je bent veel mooier dan mooi. Ik ben zo mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij, tot dan de morgen komt. En ik weer wakker word, doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij. En je voert me mee, als een paar stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden, in de wildse zee, vol van passie en verlust. Neem je mij, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou. FM ZFM. je weg voordat je uit mijn leven verdwijnt. Ik weet er is niks meer aan te doen. Leg je hoofd maar op mijn schouder. De blauwe rook van je sigaret drijft de vrijheid tegemoet wil ik nog één keer van jou zijn. Voordat je gaat, voordat je gaat, wil ik nog één keer van je zijn. Zullen we nog één keer praten? nog een keer, lieve schat. Zullen we het nooit vergeten? We hebben toch een mooie tijd gehad. Ik weet, er is niks meer aan te doen. Maar ik huil niet zonder tranen. Want ook jij had geen Sla je armen om me heen. Voordat je gaat. Voordat je gaat. Wil ik nog één keer van jou zijn. spreken, maar schat, wat moet ik nou? zo, zo graag met je mee vandaag. Ik denk weer, oh, ik wil weer zo, oh, zo, zo graag met je mee vandaag. Ik denk veel, oh, ik wil weer zo, oh, ja, zo, zo graag met je mee vandaag. ZFM. trás. Zeg me, zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al beloop? Hoeveel van mijn ouders zit er eigenlijk in mij? Ben ik sterk loyaal? Sta ik ook aan ieder zij? Ben ik toch geduldig? Ben ik net zo trouw als zij? zelf ook zoveel liefde. Jullie zijn een deel van mij.